Het veroorzaakt een korte roes en kan bij overmatig gebruik onder meer leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen. Blokhuis wijst erop dat lachgas steeds vaker en in grote hoeveelheden wordt gebruikt, vooral door jongeren. Ook in het verkeer is lachgas gevaarlijk. Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben de banken in Nederland voor ruim 15,2 miljard euro aan extra leningen verstrekt. Het overgrote deel van de leningen is voor bedrijven. Naast direct getroffen bedrijven zoals de horeca en de reissector vragen ook andere bedrijven om steun. Het aantal nieuwe aanvragen is wel minder geworden, maar de Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat dat tijdelijk is. Onder andere in de technische industrie worden grote problemen verwacht. De Fietsersbond, de Maagleverdarmstichting en andere organisaties willen meer openbare wc's. Omdat door de coronacrisis veel horecagelegenheden dicht zijn... is er een tekort aan openbare toiletten. Het speelt in de steden, maar ook daarbuiten. Het is nu bijvoorbeeld lastig om een lange fietstocht te maken... zonder het vooruitzicht van een sanitaire voorziening ergens op de route. De zogenoemde Toiletalliantie roept gemeenten en provincies op in actie te komen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van evenementen-wc's. In Vlaardingen is gisteravond een man neergestoken. Dat gebeurde in een flat. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. De politie heeft een vader en een zoon aangehouden als verdachten. Mogelijk was er een ruzie eerder op de dag. De aanleiding voor het incident in Vlaardingen. Het weer in het noorden is nog bewolkt. Uiteindelijk overal van tijd tot tijd zon. En het wordt 25 tot 29 graden. In de namiddag en avond in het zuidwesten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A7 horen richting Zaanstad staat tussen Purmerend en Knoop Zaandam 10 kilometer file met drie kwartier vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A8.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.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 maar als je gaat vergeet me niet, ik moet lang dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg, ik meen het niet Ik ben weg van jou Ik zie geen dan ik weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt dat waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken.